Simons voelde zich geïntimideerd door een opmerking van PVV Beertema en de kwestie liep hoog op. Bergkamp neemt het in de brief op voor ondervoorzitter Tellegen. De brief zelf is niet openbaar gemaakt. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van fraude met een coronatest. Ook een medewerkster van een commerciële teststraat zijn, eh, is aangehouden. Ze zou de man een vervals testresultaat hebben gegeven. Tegen de man en de medewerkster is aangifte gedaan... wegens fraude en valsheid in geschriften. De man krijgt ook nog twee boetes. één voor belediging omdat hij een trui aan had met een voor de politie beledigende tekst... en een boete voor bedreiging omdat hij hoest in de richting van de agenten... en zei dat hij corona had. In Brazilië zijn vier personen veroordeeld tot zelfstraffen van 18 tot 22 jaar... voor een brand in een discotheek, waarbij 242 mensen om het leven kwamen. Het gaat om de twee eigenaren van de nachtclub en twee leden van een band. De brand brak uit in 2013 in een discotheek in de plaats Santa Maria tijdens een studentenfeest. Bij een van de optredens staken bandleden vuurwerk af waarna het plafond in brand vloog. Uit onderzoek bleek dat de brandveiligheid niet op orde was. Zo waren er geen werkende brandblussers aanwezig. En koning Willem-Alexander heeft gisteren een bezoek gebracht aan twee vaccinatielocaties. Eén daarvan was in Den Haag. Een priklocatie waar mensen zonder afspraak terecht konden voor een vaccin. De ander was in Rijswijk in een hal waar boostervaccinaties worden geplaatst. Het weer, het is een koude nacht. De temperatuur ligt tussen de min 1 en de min 4 graden. Lokaal komen er mistbanken voor, ook is er kans op gladheid. De ochtend start in het noorden en oosten dan ook vrij koud met lokaal mist. Elders is het bewolkt. In de middag is het overal overwegend droog met wolkenvelden en soms zon bij maximaal 4 tot 7 graden.